later met het NOS-journaal. Het hoofd van de politie in Iran heeft op staatstelevisie een dreigement geuit richting demonstranten. Iedereen die de straat op gaat op verzoek van de vijand zal worden behandeld als een vijand, zei hij. Sinds de VS en Israël twee weken geleden zijn begonnen met luchtaanvallen op Iran... zijn er geen grote demonstraties gemeld. Eerder dit jaar werden duizenden betogers gedood door het Iraanse regime. In een Zwitsers dorp in de buurt van Bern zijn tenminste zes mensen omgekomen bij een brand in een bus. Vier passagiers en één persoon buiten de bus raakten gewond. Hoe de brand is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. Wel gaat de politie uit van opzet. Een overlevende zei tegen het blad Bliek dat iemand benzine om zich heen goot... en zichzelf en de bus in brand heeft gestoken. De Zwitserse politie doet verder onderzoek. Chipmachinefabrikant ASML mag uitbreiden. De Eindhovense gemeenteraad heeft dinsdagavond groen licht gegeven... voor de bouw van een grote nieuwe campus in Eindhoven. Daar moeten uiteindelijk 20.000 nieuwe medewerkers aan de slag gaan. Veel politieke partijen in Eindhoven vragen zich nog steeds af... of de stad zoveel nieuwe werknemers wel aan kan... Maar de economische voordelen gaven de doorslag. Begin 2028 kunnen de eerste 5000 nieuwe medewerkers al aan de slag. Barcelona heeft in de achtste finales van de Champions League gelijk gespeeld bij Newcastle United. Door een strafschop in blessuretijd werd het gisteravond 1-1. Bayern München speelde in Italië Atalanta van de mat. Daar werd het 1-6. Atletico Madrid was met 5-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. En eerder dinsdagavond verloor Liverpool met 1-0 bij Galatasaray.